Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De vijf mannen die zaterdag in Assen werden opgepakt... na het overlijden van een man in een speeltuin... worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Gisteren werden ze vrijgelaten omdat niet was gebleken... dat ze hem hadden mishandeld. De overleden man was zaterdag mogelijk betrokken bij een zedendelict... met een meisje van vier. Haar vader sprak de man aan en probeerde hem tegen te houden... toen hij weg wilde fietsen en daarbij ontstond een worsteling. De vier andere mannen hielden hem daarna vast. Waardoor de man is overleden is nog niet bekend. Op de G7-top in het Franse Biarritz is een akkoord bereikt over hulp aan het Amazonegebied. De wereldleiders hebben afgesproken dat Brazilië en de buurlanden 18 miljoen euro krijgen om de branden in het regenwoud te bestrijden. De Braziliaanse milieuminister is blij met de hulp, maar president Bolsonaro zegt dat de Franse president Macron de hulp gebruikt als dekmantel voor een aanval op de soevereiniteit van Brazilië. De Amerikaanse president Trump heeft zich op de G7-top opvallend mild uitgelaten over Iran. Volgens Trump is hij niet uit op een machtswisseling in het land... en hij zei dat er bijna een akkoord is over hoe om te gaan met Iran. De Duitse bondskanselier Merkel, die erbij zat, nuanceerde dat... door te zeggen dat er nog een lange weg te gaan is. In Wageningen roepen studentenverenigingen studenten op om s'avonds niet alleen over straat te gaan. In korte tijd zijn daar drie jonge vrouwen aangevallen. Afgelopen weekend nog was een 22-jarige studenten slachtoffer. Drie mannen sprongen uit de bosjes en bedreigden haar met een wapen. Ze raakte licht gewond. Siebrand van Haarsma Buma is geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering in de grote kerk van de Friese hoofdstad. Buma was tot dit voorjaar de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij volgt de PvdA Vert Kroon op, die bijna twaalf jaar burgemeester is geweest in Leeuwarden. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm met in het oosten kans op een onweersbui. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en op veel plaatsen tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB fielen staan er op de A6 richting Lelystad, bij Lelystad 2 kilometer. In beide richtingen op de Afsluitdijk, de A7 staat 3 kilometer file. Dan de A10 richting het Koenplein, bij de afrit Volendam 4 kilometer. En dan op diverse N-wegen, onder andere op de N197, dat is de weg Beverwijk richting Heemskerk, bij Wijk aan Zee 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging.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 de RD hasta Cartagena. Eres la única que me tengo, yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si yo pago mi condena. to be till the queen will disagree. There's more to her.